uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De afgelopen dagen zijn door zware gevechten in Sudan... zeker 97 burgers en tientallen militairen om het leven gekomen. Het is de derde dag dat er wordt gevochten tussen het regeringsleger... en de paramilitaire groep RSF. Beide partijen beweren dat ze de controle hebben over belangrijke locaties in de hoofdstad Khartoum. Bij een huis in Purmerend is vannacht een explosie geweest. Na de ontploffing brak brand uit. Drie mensen die rook hadden ingeademd zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Zaterdag werd nog een man van 20 aangehouden... vanwege een reeks geweldsincidenten afgelopen week in Purmerend. Toen waren er meerdere beschietingen. In de Amerikaanse staat Alabama zijn vier doden gevallen... bij een schietpartij op een verjaardagsfeest. Zeker 28 mensen raakten gewond. De schietpartij was zaterdagavond in een dansschool... waar een meisje uit het dorp Dateville haar 16e verjaardag vierde. Het is nog niet bekend of er mensen zijn aangehouden en waarom er is geschoten. Nederland heeft vorig jaar ongeveer evenveel olie verbruikt als in 2021... ondanks de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland. Volgens het CBS liep het verbruik van benzine, diesel en LPG met maar 1% terug... Eind vorig jaar kwam er vooral olie uit Saudi-Arabië, Irak en Kazachstan in plaats van uit Rusland. In de Franse Pyreneeën is de eerste grote bosbrand van het jaar uitgebroken. Er is al zeker 950 hectare bos afgebrand. Honderden mensen zijn geëvacueerd uit het gebied in Zuid-Frankrijk. Het is erg droog en door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Het weer. Lokaal kan het mistig zijn. Later in de ochtend gaat de zon vaker schijnen. Op een enkele bui na blijft het droog vandaag. Het wordt een graad of 15. Morgen meer bewolking en bij een stevige noordoostenwind wordt het dan 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer staat in de file vanuit de Keukenhof op de N208 van Sassenheim naar Haarlem.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 Bij een huis in Purmerend is vannacht een explosie geweest. Na de ontploffing brak brand uit. Drie mensen die rook hadden ingeademd zijn naar het ziekenhuis gebracht. Afgelopen week waren er al meerdere schietpartijen in Purmerend. In de Amerikaanse staat Alabama zijn vier doden gevallen bij een schietpartij op een verjaardagsfeest.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 Tell me why Can't you just make up your reminding me of when we said forever I know exactly what you're doing Or oh, when you say you need to drop off all my sweaters It's just one of your excuses Baby, why still be ZFM.